Peter Laes zegt dat de deal waardoor hij de verklaring zou afleggen in ruil voor strafvermindering en getuigenbescherming ongeldig is. Volgens Laes zijn de gesprekken die hij met zijn advocaten had tijdens de onderhandelingen over de deal afgeluisterd door justitie. En die wist daardoor wat voor eisen Laes zou hebben in ruil voor zijn medewerking. Laes vindt dat hij door het OM is voorgelogen en bedrogen en hij weigert nog langer verklaringen af te leggen. Hij wil dat eerst de rechtbank onderzoek doet naar de manier waarop de deal tot stand is gekomen. Minister Rauwvoet geeft 4,5 miljoen euro voor Generation R. Dat is een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Bijna 10.000 kinderen worden gevolgd vanaf het begin van de zwangerschap totdat ze volwassen zijn. Rauwvoet denkt dat het onderzoek belangrijk is voor het vroeg. Bijna 10.000 kinderen worden gevolgd vanaf het begin van de zwangerschap totdat ze volwassen zijn. Rauwvoet denkt dat het onderzoek belangrijk is voor het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen. Ook moet het duidelijk maken welk effect de omgeving heeft op de ontwikkeling van kinderen. In Thailand heeft premier Abhisit op de televisie gezegd dat hij niet zal wijken voor de demonstranten die zijn aftreden eisen. Vanuit een kazerne zei hij dat hij naar alle mensen moet luisteren en niet alleen naar de betogers. Buiten de kazerne stonden tienduizenden aanhangers van voormalig premier Taksin. Ze eisten voor vandaag het aftreden van die Abhisit, die volgens hen illegaal aan de macht is gekomen. Op de Maasvlakte in Rotterdam is een hotel speciaal voor bouwvakkers geopend. Het hotel is in opdracht van de gemeente gebouwd om de files op de A15 tegen te gaan. Bouwvakkers die aan de eerste of tweede Maasvlakte werken... kunnen er vanaf 20 euro de nacht doorbrengen. Het hotel krijgt 1500 slaapplaatsen en blijft zeker vijf jaar in gebruik. Het weer vanuit het noorden regen, temperatuur van 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden.